Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Macron van Frankrijk noemt de aanval van vanmorgen in een speeltuin... een daad van absolute lafheid. Een Syrische man stak in het plaatsje Annecy kleine kinderen en een volwassene neer, zegt correspondent Frank Renaud. Nou, rond kwart voor tien vanochtend verscheen er een onbekende met een mes inderdaad op een speelplaats, een soort park aan de rand van het meer van Annecy. En de man ging daar met dat mes de kinderen die daar waren te lijf. De voorlopige balans op dit moment is dat er zes kleine kinderen gewond zijn geraakt. Drie van die kinderen zijn, er in, zijn in levensgevaar. Het zijn kinderen van ongeveer drie jaar oud, wordt hier gezegd. En er is ook één volwassene gewond geraakt. De man is opgepakt. Hij raakte daarbij ook gewond. ProRail weet wat de oorzaak is van de grote treinstoring begin deze week. Het zat hem in de apparatuur waarmee seinen en wissels worden bediend. Rond Amsterdam lagen de treinen er urenlang uit. Honderden mensen moesten van zondag op maandag op de station slapen. Het onderdeel dat kapot was, is vervangen en werkt nu weer. De man die Gino van 9 vermoorde kreeg eerder niet de goede zorg van hulpverleners, zegt de inspectie. Donny M. was al eens veroordeeld voor kindermisbruik en moest behandeld worden. Maar daarbij hebben instanties niet goed samengewerkt. En daardoor bleef het onduidelijk of hij nog eens de fout in zou kunnen gaan. En onderwijsminister Wiersma neemt zijn woorden terug over het verplaatsen van carnaval. Vorige maand werd bekend dat de voortgangstoetsen, dat zijn de opvolgers van de CITO, midden in de carnavalstijd vallen. De minister wilde ze niet verplaatsen en zei dat het feest maar verschoven moest worden. En dat viel niet lekker in Limburg. Ja, <laughs> dat is eh, een mooi stukje randstedelijk denken, denk ik. zou bijna zeggen, het slaat helemaal nergens om natuurlijk. Eh, dan is er totaal geen gevoel bij, eh, bij wat er leeft in, in de helft van Nederland. hoe dan ook, iets wat je niet zomaar kunt verplaatsen. Wij kunnen carnaval niet verplaatsen. Biersma zegt nu dat het een ongelukkige woordkeuze was. Ook zegt hij dat scholen zelf mogen bepalen wanneer ze de toetsen afnemen. En dat kan dus in de dagen voor carnaval. Het weer dan nog. Op veel plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wel een kans op een onweersbui in het oosten en zuidoosten. Het wordt 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt is een file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Aalsmeer 3 kilometer langzaam rijden met 10 minuten oponthoud. Ook gebeurde er een ongeluk op de N99, de weg tussen Den Helder en Den Oever. In beide richtingen is de weg volledig afgesloten tussen Den Helder en Annapolona.